De man was leider van de Soenitische beweging Soldaten van God... Hij werd in februari gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een reeks terroristische aanslagen. Een Iraanse rechter achter hem schuldig aan onder meer moord en gewapende aanvallen op het leger, politie en burgers. De soldaten van God hebben onder meer de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslag in oktober vorig jaar op de revolutionaire garde. Daarbij vielen 40 doden, onder wie 15 leden van de garde. Iran beschuldigt Pakistan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten ervan de beweging te steunen, maar de drie landen ontkennen dat. Het dodental als gevolg van de overstromingen in het zuiden van China is opgelopen tot minstens 132. Zeker 86 mensen worden nog vermist. Uit vrees voor het wassende water zijn inmiddels zo'n 800.000 mensen geëvacueerd. Door de zware stortregens is een aantal rivieren buiten zijn oevers getreden. De schade door het noodweer in het zuiden van China wordt geschat op anderhalf miljard euro. Meer dan 30 miljoen Polen mogen vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Die moet de opvolger worden van Lech Kaczynski, die in april omkwam bij een vliegtuigongeluk in Rusland. De strijd gaat tussen de pro-Europese Bronislav Komorowski en de euroscepticus Jaroslav Kaczynski, de tweelingbroer van de omgekomen president. Komorowski ligt volgens de laatste peilingen een straatlengte voor, maar zijn voorsprong is de laatste tijd wel gestonken. BP-topman Hayward heeft opnieuw de woede gewekt van het Witte Huis. Hayward nam gisteren een vrije dag om met zijn zoon te gaan zeilen bij het Britse eiland White. De stafchef van president Obama noemde het een nieuwe PR-blunder na de olieramp in de Golf van Mexico. Ik denk dat Tony uh, Hayward geen tweede carrière in de PR hoeft te beginnen, zei hij.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 Aandacht voor de 80-jarige tenorsaxofonist Sonny Rollins. U hoorde Round Midnight en we gaan direct door. Maar we besteden natuurlijk aandacht aan deze 80-jarige gigant. Want hij gaat optreden op het Sea Jazz Festival. Daar is hij op eh, zondag 11 juli te horen in zaal Amazon van 4 tot kwart over 5. Het is een plusconcert dus je bent eh, ongeveer 100 eh, euro daarvoor kwijt. Maar het is natuurlijk de moeite waard om deze 80-jarige gigant te horen spelen. Maar we gaan nog eventjes verder met hem. Long Away, Far Away. cigarette that bears lipstick traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground painted swings. These foolish things remind me of you. came. Oh, you saw. You conquered me. When you did that to me, I knew somehow. to me. Yeah, I knew somehow. Foolie Things. Good Old Lady, Etta James. Wereldberoemd in de blues, soul, rhythm and blues, rock and roll, gospel en jazz. Breder kan het niet. Nog steeds zeer actief. En nog steeds een stem mooi en heel bijzonder. Dan gaan we nu naar Nina Simone. Met een eh, standard, maar wel op een hele speciale manier gebracht. after you've got. How can you fix your mouth to say you're going away? Don't say that we must night and day. Can't you see my tears? How can you leave me? Listen while I say. After you go left me crying after you gone, there's no denying. You'll feel blue, you'll feel sad, you'll miss the greatest mama that you. time now, don't you forget it. It's coming a time when you regret it. Someday, when you grow lonely, your heart will break like mine, and you will want me only. after you go after you go What's gonna bring. Nina Simone live after you've gone. Was dat eh, in het kader van de vaderdag, After You Gone? Want je vertelde net dat je geprobeerd had om daar een thema van te maken. Is dat gelukt? Dat is gelukt, want dat is eh, wanneer alle kindertjes boven op de kamer weg zijn met de gebakken eitjes oh, en, de, ik, de eh, sokken en achter hebben achtergelaten en de, en zelfgemaakte cadeautjes. Goed zo. Ik kondigde aan eerder al dat, het, dat we Nina, Nina Simone zouden krijgen, maar wie kroop ervoor? Dat was natuurlijk Errol Garner. Het is niet te geloven met het nummer I Can't Believe. Oké, we gaan weer terug naar het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Want ik meldde al dat Sonny Rollins er optreedt. Maar de lijst is enorm. Er is een keuze genoeg. Nora Jones treedt bijvoorbeeld op. En hou je daarvan? Dan moet je natuurlijk gaan kijken. Maar op de draaitafel ligt Lee Konitz. Dat is inmiddels ook een legende. En hij treedt op met zijn quintet op vrijdag 9 juli in zaal Madeira van kwart voor acht tot negen uur. Laten we gaan luisteren naar deze gigant. <laughs> in, eh, eh, in Heemstede hadden we een pianist die nu niet meer speelt, Henk Schilp. En die heeft in eigen beheer een heel mooie opname gemaakt met eh, een gelegenheidsopname. Met Ronald Jansen Heidmaier op de altsaxofoon en Lies Schilp, die in allerlei landelijke groepen zingt. En hier is een prachtig staaltje. Is you, is you is or is you ain't my baby. makes me doubt Of Prachtig. Billy Holiday. En daarvoor I'm Painting the Town Red. Dat was nog eens wat. We spraken er net met z'n twee over. Wat een rustgevende muziek. Hè? Wat een, wat een eh, compositie om eh, in mee te spelen lijkt me fantastisch. Ja, CFM Jazz. Dit is een programma van Fred Kroonsberg vandaag en Peter den Boer. Net hadden we het over rustgevende eh, muziek. Dat is al heel wat anders als we het over Dorothy Donegan hebben. Dat is een dame die het moest hebben van de performance. Eh, die is in een Duitse, eh, in een Duits, na een Duits optreden is betiteld als Das Brullende, das brullende Monster. Omdat ze geweldig eh, tekeer gaat op de piano. En het is ook bekend dat na, na afloop van haar concert altijd stemmers en reparateurs te pas moesten komen om dingen te doen. Ik kan het voorstellen, want ik heb haar meegemaakt, dat is alweer 30 jaar geleden ongeveer, op het Noordzee Jazz Festival in Den Haag. En het was een feest met deze dame. Ja, nou, was geweldig. Dat gaan we ook zo horen nu. Eh, de live-opname eh, Take the A-Train. Ja, een herkenbaar nummer waarvan iedereen zegt... hoe heette het ook alweer? Flamingo. En wie speelde het ook alweer? Earl Bostic. Dat was de man die eh, in de jaren 70 een goede link legde naar de, eh, naar de jazzmuziek... terwijl de pop eh, overal heerste. zijn motto was... ik mag dan wel onder de collega jazzmuzikanten genoemd worden... als iemand die de populariteit opzoekt... Maar wat maakt het uit? Want ik speel eh, ehm, een eigen stijl en het zit eh, behoorlijk in het jazz Hij heeft geïntroduceerd ehm, de term eh, jazzbeulen. dat wil zeggen, dat zijn instrumentalisten, in dit geval saxofonist... die achter elkaar doorhaalt en het onderzijde de kan haalt... terwijl de achtergrond als een trein doordendert. hij was natuurlijk de, de meester van de bounce de, ritme waar je alleen maar op zit eh, heen en weer te wippen. Goed, dan gaan we nu naar iets heel anders luisteren. Dick Morrissey. Dick Morrissey, die ook eh, eh, bekend is geworden in zijn nadagen door zijn link met popmuziek. Maar altijd een echte jazzmuzikant is gebleven. Zoals dat nu te horen is in de Dick Morrissey Blues, de DM Blues.